gesproken. Reageert op een artikel in de Washington Post waarin staat die over IS op het spel heeft gezet. Democraten, maar ook enkele republikeinen zijn bezorgd. De republikeinse voorzitter van de vaste commissie van Buitenlandse Zaken zei dat het Witte Huis in een neerwaartse spiraal zit. Een andere republikeinse senator noemt het onvergeeflijk om bronnen en methoden op het spel te zetten. Een Venezolaan heeft bekend dat hij op Bonaire agent Ferry Bax heeft doodgeschoten. Dat deed hij op de eerste zittingsdag van de zaak. De man werd augustus vorig jaar samen met een aantal andere verdachten door de politie op heterdaad betrapt bij een overval op een vakantiehuis. Agent Bax werd tijdens een achtervolging doodgeschoten. In totaal staan zeven mannen terecht, zes Venezolanen en iemand uit Bonaire. In Lemmer is bij een plofkraak flinke schade ontstaan aan een supermarkt. Een deel van de gevel ligt eruit. Volgens de politie zijn er vermoedelijk explosieven gebruikt om de pinautomaat van de Rabobank op te blazen. Het is nog niet duidelijk of er iets is buitgemaakt. De daders zijn spoorloos. Hackers hebben geprobeerd Disney te chanteren. Ze dreigen een film die nog niet is uitgebracht online te zetten als Disney geen geld betaalt. De hackers eisten volgens het mediabedrijf een groot bedrag in bitcoins. Disney weigert te betalen, zei een topman van het bedrijf. En hij vertelde niet om welke film het gaat. Maar volgens media in Los Angeles gaat het om de nieuwe Pirates of the Caribbean film... die in de Verenigde Staten op 26 mei in première gaat. Het weer wolkenvelden, maar ook al wat zon en in de loop van de dag op veel meer plaatsen zon. In het noorden en oosten wel kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zomers wat warmer, dan wordt het 23 tot 27 graden. Daarna regen en onweer en een stuk koeler. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De dagelijkse files zijn niet langer dan gebruikelijk op dinsdag. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Hilversum en Afrit Bunschoten 10 minuten vertraging. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Muiden en Watergraafsmeer 10 minuten. A2 Den Bosch Utrecht tussen Afritkerk Driel en Waardenburg 10 minuten. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en Knopen Meer een kwartier. A15 Europort Rotterdam tussen Hoogvliet en Pernis een half uur verdraging na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam-Krooswijk een kwartier. A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond een eh, half uur vertraging.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 you Checking out this young lady right here. Baby, you hot. That's where I saw her. I mean, you sexy. Oh my God. I learned to love her. Let me ask you one question. Where you from anyway? She's Miss California.